Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De overheid kan de krapte op de arbeidsmarkt tegengaan... door meer aandacht te geven aan moeders die deeltijd werken... en al wat oudere kinderen hebben. Dat zeggen onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Er is nu vooral veel geregeld voor moeders van jonge kinderen. Mogelijk worden oudere moeders over de streep getrokken als voltijd werken meer loont, zeggen de onderzoekers. Door een flinke keukenbrand in een flatwoning in Amsterdam is een man vannacht gewond geraakt. De brandweer moest een raam van de deur inslaan en vond het slachtoffer op de galerij. De brand zou zijn ontstaan doordat de oven te lang zou hebben aangestaan. De man is opgenomen in het ziekenhuis. En orkaan Ian heeft heel veel schade veroorzaakt op Cuba. Op bijna het hele eiland is de stroom uitgevallen en er is ook minstens één dode gevallen. De orkaan trekt nu verder richting Florida. Ook daar houden ze hun hart vast. En er zijn mensen die de hele wereld over reizen voor het perfecte plaatje op Insta. Maar ook dichter bij huis kan je tegenwoordig zelf de influencer uithangen. Het aantal social media experiences schiet als paddenstoelen uit de grond. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Deze mensen vinden het fantastisch. Alles mag hier, alles kan hier. Allerlei, allerlei gekke foto's maken. Ja, superleuk. Er zijn heel veel verschillende achtergronden. En dan kan je eigenlijk een beetje zijn zoals je zou zijn als je dat deed of was. Ik wil er gewoon goed uitzien. <laughs> het is gewoon leuk dat je gewoon naar een foto kan kijken en je zeggen, damn, dat ben ik, weet je wel?